Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een jaar na de olie in de Golf van Mexico krijgt de top van Transocean, eigenaar van het boorplatform, een bonus. Zo krijgt topman Newman omgerekend 240.000 euro. Volgens het bedrijf was 2010 een topjaar op het gebied van veiligheid, ondanks de tragedie in de Golf van Mexico. Bij de ramp kwamen 11 mensen om het leven, onder wie 9 medewerkers van Transocean. Het boorplatform vloog eind april vorig jaar in brand en zonk. Miljoenen liters olie stroomden in de kust van vier Amerikaanse staten raakte zwaar vervuild. De Amerikaanse regering heeft Transocean, oliemaatschappij BP en andere bedrijven aansprakelijk gesteld, omdat in de periode voorafgaand aan de ramp de veiligheidseisen niet goed zijn nageleefd. In China moet de helft van de bijna 1200 zuivelbedrijven de productie onmiddellijk staken. China is bezig aan een grote schoonmaak onder zuivelproducenten om het vertrouwen bij consumenten te herstellen. De zuivelindustrie is sterk in opkomst in China, maar de industrie wordt geplaagd door schandalen. In 2008 stierven zes baby's door met melamine vervuild melkpoeder. Ruim 300.000 kinderen werden ziek. In september vorig jaar werd opnieuw melamine in melkpoeder ontdekt in een Chinese fabriek. Door de melkschandalen in China is de vraag naar Europese zuivelproducten enorm gegroeid. De hoge snelheidstrein Vira is vanochtend voor het eerst aangekomen op het station in Breda. Het was de bedoeling dat de Vira uiterlijk vorig jaar al via Breda zou reizen, maar het project liep veel vertraging op. Vanaf morgen rijdt de Vira twee keer per uur van Breda naar Amsterdam. De reis duurt dan een uur en tien minuten, een tijdwinst van ruim een half uur. Een kaartje is wel een paar euro duurder dan voor de gewone trein. Sinds februari experimenteert NS High Speed met een lagere prijs om meer reizigers in de Vira te krijgen. Het weer vanochtend is het wisselend bewolkt met vooral in het oosten wat neerslag.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 A fine romance with no kisses. A fine romance, my friend. should be like a couple of hot tomatoes But you're as cold as yesterday's mashed potatoes A fine romance you won't nestle A fine romance you won't wrestle I might as well play bridge with my old maid aunts I haven't got a chance This is a fine a fine romance with no kisses. A fine romance, my friend. This is we two should be like clams in a dish of chowder. But we just fizz like parts of settler's powder. Yes, fine romance with no glitches. A fine romance with no bitches just as hard to land as they eat in France. I haven't got a chance. This is a fine romance. emotion a fine romance with no quarrels, with no insults at all morals. I've never must a crease in your blue serge pants. I never get the chance. This is a fine romance. it's a fine true love should have the thrills that a healthy climate Oh, we don't have the thrills that the march of time has. But I'm a man, fine romance, my good woman, my strong age in the wood. Woman, you never give the audience a center glance, No, you like cactus plants. <laughs> this is a fine back. lost my sight Your features undiscovered They never have been brought to light But for me Bo verschaft ons een heerlijk rustgevend nummer, Apron Strings. En laten we nog eens even gaan kijken naar buiten. Het is nog geen fok idee, maar met deze plaat zeker een fok idee. I was a stranger in this city Out of town where the people I knew I had that feeling of self-pity what to do, what to do, what to do. The outlook was decidedly blue. But as I walked through the foggy streets alone, it turned out to be the luckiest day I've known. a foggy day in London town had me low and had me down. I viewed the morning mm, with alarm. The British Museum and lost his charm. How long I wondered could this thing last? But the age of miracles mm, hadn't passed. Yes, for suddenly, baby, I saw through the fog in London town. The sun was shining everywhere. A foggy day in London town had me low charm. How long, how long I wondered, could this thing last? But the age of miracles heb een eh, live concert bijgewoond van Eric Clapton. En dat was in Maastricht, heel wat jaartjes geleden. Een van zijn beste werken hoorde u net van de cd Unplugged. Prachtige nummers staan erop. En ik draaide even San Francisco Bay Blues van Eric Clapton. Ja, nog eentje in de, in de trant van het North Jazz natuurlijk. Voor dit jaar. Uh, Ruben Blades eh, met Pedro Navaja. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. Con el tumbao que tienen los guapos al caminar. Las manos siempre en los bolsillos de su gabán. Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas, salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez y en un saguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro al gabán, mira y son Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del saguán pesos con que comer. Mientras camina del viejo abrigo, saca un revólver esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith Wesson del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima. El diente de oro cavalo branco. gente que aún hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los of Life was dat van Christian Promers Drum Lessons. We gaan door met een artiest die zijn sporen in Nederland tijdens Sea Jazz Festivals verdiend heeft. Hij trad bijvoorbeeld op in het Ahoy in 2008. Eh, en ik heb hem nog niet op de lijst zien staan, maar het zou best kunnen dat George Benson weer gaat optreden. Maar in elk geval vandaag bij CFN Jazz George Benson met I Got A Woman. Ding, did. es una guía hacia casa, hacia casa. De un lado canta río y del otro canta sol cada lado, pero hay que andar con los pies, con los pies, con los pies. Hacia atrás, terreno vencido, y por delante la promesa de haber op de planning staan, maar hij komt zeker weten bij de North Sea Jazz 8, eh, 9 en 10 juli 2011. Zo, dat is alweer eh, genoteerd en daar zijn we ook heel blij mee dat we een blik krijgen in de nieuwe muziek. Want ja, als je zelf eh, inmiddels al 67 bent, dan ben je geneigd om natuurlijk altijd terug te grijpen naar de grootte van het verleden. En het is juist leuk dat we ook David Habig hebben die ervoor zorgt dat de jongeren met andere muziek de jazz gaan bevolken en beluisteren. Ik heb in elk geval nog een hele oude op de draaitafel liggen. En dat is John Coltrane met Every Time We Say Goodbye. Nou, dat betekent eh, even dat we de tijd eh, vol moeten praten, omdat eh, er technisch een storing is. Maar zoals ik net al zei, is het, is het zo dat we hier aan tafel tussen de nummers door ook gaan praten met elkaar over oud en nieuw. Wat moet er gebeuren in de toekomst van de wereld, jongeren en ouderen? En dat is deze uitzending in elk geval ook in de muziek te horen. En ik zou zeggen, David, probeer hem weer opnieuw in te starten. Of gooi er gewoon maar een nummertje tussendoor. Ik, ik, denk dat ik iets voor mezelf ga starten, want eh, hij schijnt een beetje problemen te hebben met de CD.